Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op een dansfestival in België is gisteren een Nederlander overleden. Hij had volgens persbureau ANP ecstasypillen op zak met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De man van 54 werd op het festivalterrein van Extrema Outdoor Extra plotseling onwel. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het Belgische parket onderzoekt of zijn overlijden in verband staat met de drugs. De pillen bevatten twee keer zoveel MDMA als een normale ecstasypil. Ze zijn herkenbaar aan het logo van modeontwerper Philippe Pla. Indonesische veiligheidstroepen hebben op Sulawesi de islamitische leider Ali Kalora gedood. Hij gaf sinds 2016 leiding aan de MIT. Die heeft trouw gezworen aan terreurorganisatie IS. De MIT voert regelmatig aanvallen uit op Indonesische agenten en op leden van de christelijke minderheid.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 Scheidsrechter Martens heeft de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk ruim 20 minuten stilgelegd... omdat er van alles op het veld werd gegooid, zoals aanstekers. Het stond toen 1-1. De wedstrijd is inmiddels hervat. Ajax speelde tegen Cambuur, daar werd het uiteindelijk 9-0. Vanavond heeft Willem 2 met 2-1 gewonnen van FC Groningen. En Herenveen won vanmiddag van Fortuna Sittard met 1-0. Het weer, vannacht mogelijk wat mist en een graad of 11. Morgen droog, afwisselend zon en wolken. De meeste in het noorden en noordoosten.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 This is Intense Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. <laughs> enjoy the weekend. This is Intense. I'd like to play for you now a very low down, bluesy type composition. Uh, Sorry. Radio. Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Enjoy the weekend. This is Intense. real, you know what I'm saying? First you go to the east side, east coast, west coast, north coast, south coast, you know what I'm saying? You know we do straight up to the rock 'em up. genius of New York, the genius of Manchester, the genius of Detroit, the genius of the world, the genius of the house, the genius of the rhythm. The rhythm brings you out. The genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the house, the genius of the rhythm.